Bloen met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Israël denken dat de nieuwe leider van Iran, Moshtaba Khamenei, nog leeft. Dat zeggen bronnen tegen de Amerikaanse nieuwssite Axios. Iraanse functionarissen zouden onlangs nog hebben geprobeerd om een afspraak met Khamenei te maken. Moshtaba Khamenei werd begin deze maand gepresenteerd als nieuwe leider van Iran... na de dood van zijn vader Ayatollah Ali Khamenei. Moshtaba is alleen nog niet in het openbaar gezien... Meerdere Britten met een dubbele nationaliteit zijn op vliegvelden in het buitenland tegengehouden. Ze konden bij het inchecken geen Brits paspoort laten zien... terwijl dat volgens nieuwe regels wel verplicht is om het Verenigd Koninkrijk in te komen. The Guardian sprak met jongeren die in de problemen kwamen op vliegvelden in Kopenhagen, Madrid en Mumbai... De nieuwe regels zijn onderdeel van een verscherpt migratiebeleid... en gingen vorige maand in. Maar veel Britten met een dubbele nationaliteit zouden er te laat over gehoord hebben... en daarna nu vastzitten in het buitenland. Architect Wouter Bijen is overleden. Hij was vooral bekend van zijn ontwerpen van kerkgebouwen. Alleen al in Urk is hij verantwoordelijk voor zeven kerkgebouwen, meldt Omroep Flevoland... Ook ontwierp Van Beinum het grootste kerkgebouw van Nederland in Opheusden. Wouter van Beinum overleed in zijn woonplaats Amerongen. Hij was 79 jaar. Max Verstappen heeft zijn eerste endurance-wedstrijd van het seizoen op de Nürburgring gewonnen. Die vier-uursrace is een voorbereidingswedstrijd op de 24 uur van Nürburgring in mei... waar Verstappen dan voor het eerst aan meedoet. Hij rijdt in een Mercedes. In de Formule 1 is dat de rivaal van zijn ploeg Red Bull... Maar dat team heeft geen GT3-auto's. Het weer, vanavond steeds meer bewolking... met in de loop van de nacht ook kans op mist. Het koelt af tot een graad of twee.